In Vaals in Limburg is een vuurwerkbom door de brievenbus van een appartementencomplex gegooid. Niemand raakte gewond, maar de appartementen moesten wel worden ontruimd... omdat niet duidelijk was of de vuurwerkbom helemaal was ontploft. Deze bewoonster schrok rond een uur of twee wakker. Het was een hele harde knal. Eh, mijn honden begonnen te blaffen. Eh, ik ben meteen op bed gesprongen. En er lag beneden alles voor puinhoop. De hal ligt vol puin en de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De Amerikaanse president Biden wil ruim 60.000 vluchtelingen toelaten in de VS. Onder zijn voorganger Trump waren 15.000 vluchtelingen welkom. Biden had tijdens de verkiezingen al beloofd meer mensen toe te laten... maar daar was nog niks van terechtgekomen. Daar waren Amerikanen boos over. Daarop besloot Biden alsnog dat er meer vluchtelingen naar de VS mogen komen. Een kunstenares uit Rotterdam kan niet wachten tot ze haar vaccinatie krijgt. Voor dat bijzondere moment wil ze ook bijzonder gekleed gaan. In een gale jurk gemaakt van mondkapjes. Ja, ik heb eigenlijk gewoon mijn mondkapjes eh, gerecycled. Ik ben een eh, kunstenaar die heel graag met eh, gebruikte spullen werkt. Een gale jurk maak je niet zomaar. Er zitten flink wat mondkapjes in. Nou, één jaar hoesten, zeg maar. <laughs> plastic handschoenen, hè? Dat, moet, dat kan niet ontbreken. Ik bedoel... Klaar voor de prik. Klaar voor de prik, laat maar komen. Het weer bewolkt met buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 11 graden. Tijdens de buien een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat file tussen Wochnum en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Street.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 this was for me I take a break, I cut you off To keep myself from looking soft I fill my nights with the way you was And still wake up with broken dreams I make these lies inside my head Feel like they're my reality Now I'm not holding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 There's only you in my life, the only 我。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 Apple oefent totale controle uit op zijn App Store, zei Epic Games in de rechtszaak tegen de techgigant. Het bedrijf achter het populaire spel Fortnite beschuldigt Apple van machtsmisbruik. Fortnite is uit de App Store verbannen toen het spel een eigen betaalsysteem kreeg. Het weer, zware buien, het waait stevig, vanmiddag ook kansen op zon en het wordt maximaal 11 graden.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

something